wat betreft de isolatieregels. Nu is het zo dat als je het hebt, je bent positief... dan moet je zeven dagen thuis blijven vanaf het moment van je eerste klachten. Dan mag je weer naar buiten als je 24 uur klachtenvrij bent. En die periode gaat terug van zeven dagen naar vijf dagen. Dus je mag eh, eerder naar buiten als je geen klachten eh, meer hebt. Naast deze verandering gaat vanaf volgende week vrijdag ook de mondkapjesplicht eraf, de anderhalve meter. En worden openingstijden van de horeca weer als vroeger. De Duitse bondskanselier Scholz schiet Oekraïne te hulp en leent het land nog eens 115, 150 miljoen euro. Daarnaast herhaalde hij dat er sancties zullen volgen als Rusland Oekraïne binnenvalt. Ook al zegt Rusland niet uit te zijn op oorlog... verschillende landen riepen burgers op om het land te verlaten. Zegt verslaggever Kizia Hekster. Op straat is het hier kalm. Uh, mensen zeggen nog steeds niet te geloven in een grootschalige invasie. Maar als je ze dan wat langer spreekt... dan merk je dat ze wel degelijk hun koffer al hebben gepakt. Sommigen dan hè, met spullen die ze willen meenemen voor als het toch zover komt. De Duitse bondskanselier probeert te bemiddelen tussen de twee landen. En morgen spreekt hij met Poetin. Deze Valentijnsdag kun je een date scoren bij de fruitafdeling of tussen de groentepotjes. In een supermarkt in Amersfoort was dat vandaag. Daar kun je een roze mandje pakken om te laten zien dat je single bent en op zoek. Deze jongen deed mee. Voor mij is het de eerste keer, dus ik hoop het wel dat het vandaag gaat lukken. Maar ik ga niet de hele dag afwachten, nee. En wat zoekt hij dan specifiek in een partner? Nou, ik heb mijn moeder? Dat. Eh... Lief, spontaan, goed karakter? Oh, hij moet eh, heel lief zijn en <laughs> eh, heel sociaal. Ja, het is nog niet duidelijk of er echt dates zijn voortgekomen uit het supermarkt daten. Het weer, hier en daar nog een buitje. Morgen begint droog en zonnig. Later vanuit het westen weer wat regen. Dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen staat file tussen Zandpoort en IJmuiden 2 kilometer...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 Tomorrow Same Time heet die EP Elke. En achter Elke schuilt Elke Ankersmit. Welkom bij dit tweede uur van deze Alternative FM. Waar we eh, gaan praten straks met Melle. Ja, het is weer een lange tijd eh, dat we hem aan de telefoon hebben gehad. Maar eh, daar is al aanleiding toe. Want vorige week hebben wij de primeur mogen hebben. Tenminste, als ik het goed heb. En alsof er niemand anders ermee eh, vandoor is eh, gefietst. Maar laat ik het anders eh, voorzichtig stellen. We hadden wel de hagelnieuwe single. How I Long. Want die kwam een dag later uit. En ik weet niet of <laughs> Melle een hele slimme verkoper is. Maar het zou maar zomaar kunnen zijn dat hij niet alleen bij ons is geweest. Maar ook bij onze vrienden van de Sound of Haarlem. Op Haarlem 105 die, eh, die eh, doen daar ook eh, veel mee. En Melle is zowel bij ons geweest als in dat programma. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij ook daar <laughs> voorbij is gekomen. Dus je weet het maar nooit. Ehm, goed, dat is straks rond de half negen. Dan gaan we met hem praten. Maar zover is het nog niet. Dit kwam meteen een dag na ons programma in één keer uit. Ja, dat zijn ook slimme mensen, die twee. Zijn ook eh, bij ons geweest vorig jaar in april. Eh, Kafka. En voor Frank van Kasteren was het een beetje een thuiskomen. Want die had al eens een keer eerder Nederlandstalig werk uitgebracht. Wie kent nog de Elias-EP's? Ja, want daar onder, dat, eh, onder die vlag kwam Frank hier een aantal jaren terug... in 2019 een aantal nummers spelen. maar inmiddels is, is hij samen met Daphne Hosland bezig onder Kafka het materiaal. En dit is wel heel erg uniek. De wereld wiebelt van Kafka. Vreemd hoe het leven door lijkt te gaan. Terwijl alles om me heen voelt als een raadsel. Vreemd hoe de mensen op fietsen door de straten. Razend langs elkaar alsof ze altijd maar haastig. Vreemd hoe de regen hier telkens weer valt. En hoe de zon er vaak niet is overdag. Vreemd hoe de talen zo ver van elkaar. Goede dag en nacht. De wereld wiebelt als je alles achterlaat. De wereld wiebelt als je niet weet wat er komen gaat. De wereld wiebelt als je alles achterlaat. Als je niet weet waarheen je gaat. Vreemd hoe het leven door lijkt te gaan Terwijl alles wat ik ken niet meer bestaat Tell me, Max. If you keep this living, then you wind up dead. Cast your troubles on the Lord of Lords. Or you wind up laying on a cooling board. But I got bodies up White House Road. And they keep me strutting and my feet hang low. And rug gut whiskey gonna ease my pain. And all this run is gonna keep me sane. So kept me drinking that moonshine. Kept me higher than the grocery bill. Take my troubles to the high wall. Throw them in the river and get your fill. We've been sniffing that cocaine. Ain't nothing better when the wind cuts cold. Lord, it's a mighty hard living. But a damn good feeling to run roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run when they lay me in the cold hard clay. Can you sing them hymns while the banjo plays? You can tell them ladies that they ought not frown there ain't been nothing ever helped me down sunshine kept me higher than the grocery bill. Take my troubles to the high wall. Throw them in the river and get your fill. We've been sniffing that cocaine. Ain't nothing better when the wind cuts cold. Lord, it's a mighty hard living, but a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling. ziet het eh, hele Amerikaanse landschap eh, wel eh, aan je voorbij trekken. Is het niet Van Mountaineer die volgende week komt, dan is het deze Max Polman wel. we hebben hem al eens een keer eerder in de uitzendingen gehad. toen ook onder de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolfvlag. Want dat was toen de aanleiding. En daar had hij op dat moment ook een nieuwe single. En dit is een van de laatste singles die hij uit heeft gebracht. White House Road. Eh, daarvoor hoorde je Kafka met eh, De Wereld Wiebelt. En eh, het is altijd heel erg leuk hier als je in Zandvoort woont. Want we hebben een tv-kanaal bij ZFM Zandvoort. Of ZFM Zandvoort hoe je het maar noemen wilt. En daar is op te vinden dat wij tussen 5 en 6 ook bewegend beeld uitzenden. En normaal gesproken is dat ook nieuwsitems tussen 5 en 6 of wat dan ook stukje cultuur. Eh, maar op de donderdag eh, dan is uh, een van de, tv-makers hier achter de schermen bezig om iets van Alternative FM erop te zetten. En vandaag was het de beurt ook een klein stukje de beurt aan Kafka. Vorige week hadden we Bo en dat was het hoofdbestanddeel van deze tv-uitzending. Dus ja, het zou zomaar kunnen. En vorige week hadden we een soort van visual radio experiment. Dus waren toen ook te zien. En of dat volgende week ook het geval is, als we Mountaineer op de, over de vloer hebben, ja, dat is nog even afwachten. Flauwig eh, gaan we het eh, daar even nog niet over hebben. Maar waar we het wel even over gaan hebben is eh, in het verlengde van een beetje de country rock. Iets wat rustiger. Je zou het bijna verwachten straks om 10 uur. Moet het, het wel aangeleverd zijn door de mensen van Nashville. Maar daar zou dit ook nog wel in kunnen zitten. Sylvia en May. Twee weken terug met haar nieuwe single Dim Your Light. songs in the backseat of the car. She doesn't know the words, but she doesn't care and makes them up. She's the brightest ray of sunlight I have ever seen, the purest soul she will ever be. She only knows darkness is what happens when we turn off the light at night she closes her eyes, falls asleep with a peaceful mind. van uh, Marcus van Dam, hoor. Deze Dylan van Dam. Eh, hij komt ergens... Eh, waar zou die vandaan komen? <laughs> dat, vertelt eigenlijk het hele verhaal niet. wat ik wel weet is dat dit een eerste single is. En die heeft hij uitgebracht in eh, en bij onze vrienden van Revenge Records. Want eh, die hebben daar toch wel een kennelijke neus eh, voor. Ik zit nu driftig te kijken of er echt iets in zijn bio staat waar die ergens vandaan komt. Maar dat, dat vertelt het verhaal niet. Je zou wat dat gaat moeten kijken op zijn website dylanvandam.nl. Ehm, daarvoor hoorde je trouwens Sylvia en mee. Want het eh, leek een beetje op elkaar. Eh, het is toch eh, indie, zegt Dylan van Dam over zichzelf. Maar er zat toch, een beetje, er zat toch wel weer een halve country randje aan. Maar goed, dat, dat is ehm, voor ieder om dat op een eigen waarde te interpreteren. Um, Sylvia mee, dat is het zeker. Goed, we hebben nog een, een, paar minuten voordat wij... Melle gaan bellen dat ruimt wel, maar dicht niet. Uh, een van de, eh, de nummers eh, die we zeker ook hier vaak hebben gedraaid... bij deze zender uh, van Zandvoort en ook in Alternative FM... is dit fijne nummer, On The Road, van Melle. En zo dadelijk gaan we natuurlijk praten, want er is alle aanleiding toe... want hij heeft een nieuwe single uitgebracht. en dit is dus oud materiaal, ik geloof ergens uit 2020. sleep on the road again I'll lay you to rest in my arms And we will find a way To get ourselves right out of this place For so long we've been moving against the wind I think we should get off the path And leave our thoughts There's no more I can take Let's forget all the things that we said And move on to another day There's nothing more to be done right now We've given ourselves away can raise your voice in anger or just wait till the morning kicking in like a drug that we've overused, doesn't it? And life keeps dropping us off on a road where we've never been, doesn't it? Oh, I wish you could see what I mean when I'm saying this, darling. Oh, life keeps kicking in like a drug that we've overused, doesn't it? Oh, life keeps kicking in like feels, doesn't it? And life keeps dropping us off on a road where we've never been, doesn't it? Oh, I wish you could see what I mean when I'm saying this, darling. Oh, life keeps kicking in like a drug that we've overused. Then I've fallen asleep on the road again. Just lay me to rest in your arms Eh, altijd leuk als we dan nog ook weer eens een eh, oude single van eh, Mella kunnen draaien. En van de week was het heel erg leuk, gisteren. Want ik had een nieuwe jongen hier bij deze omroep die ik een beetje weg moest maken op deze mengtafel. En ja, eh, vroeg ik aan hem van, eh, ja, wat voor muziek hou je dan? En eh, toen kwam er uit over Chef Special. En Chef Special, ja, die zijn tegenwoordig heel erg groot. Maar ik zeg, weet jij dat wij in 2009 ze hier in de, de studio hebben gehad? Ja, niet in deze, maar in ons oude studio op het Gasthuisplein. En toen zat hij me heel verbaasd aan te kijken. Ik zeg, nou, dat zal ik je even laten horen. En toen hadden we dus even een akoestische versie. En waarom zeg ik dat? want Melle, want die hebben we inmiddels ook aan de telefoon hangen. Goedenavond goedenavond. Hey, goedenavond. Want aan, eh, bij jou eh, is het eh, aan belangstelling geen gebrek, heb ik het idee. Nee, inderdaad. Het gaat, gaat heel goed tegenwoordig. Ja, want dan kunnen wij ook zeggen over een tijdje... als jij toch een beetje, <laughs> denk ik, de vaste grond onder de voeten krijgt... in landelijk medialand... dat we jou ook gewoon aan het lijstje kunnen toevoegen van... we hebben jou gehad. Ja, zeker. Ja, en, maar dat ga ik, eh, ga ik eh, straks misschien nog even verklappen. Want dat, uh, dat, we, we gaan iets met je doen de, de, ergens in het voorjaar. Dus, ja, oké. Dus wat dat er gaat, blijf in ieder geval de, de, boel in de gaten houden. Maar even weer terug. Deze, ik zei uit 2020, klopt dat eigenlijk ook? Dat je deze single had uitgebracht in 2020? ja, dat klopt. Ja, dat klopt. De, de EP waar die op staat, die kwam in januari 2020 2021, maar we hadden deze single al een paar maanden eerder. Eh, ja, klopt hè? Ja. ja. Eh, en dat was nog allemaal in de tijd dat we eh, niet veel konden doen, eerlijk gezegd. Klopt, ja, toen was het echt net begonnen. was volgens mij in mei, dus toen was het net één maandje aan de gang allemaal. Ja, ook iets, want volgens mij heb jij ook uit dat roemruchte jaar 2019-2020 nog meegedaan bij de Rob Akda Award, kan ik me nog herinneren. Ja, klopt. En dat is nooit tot een einde gekomen. Nee, inderdaad. Nee. Nee, dat is, eh, die finale is er nooit geweest. Maar wij hebben toen alleen een voorronde gedaan. In De finale ja. Eh, stonden we niet. Volgens mij had... Nee, nee. Hoe heet ze ook alweer? Eh, three Point Landing, die, die hebben geloof ik een, een, ronde gewonnen. Of zijn runner-up geweest. Maar jij zat ook in een van die twee voorrondes. Kan ik me nog herinneren. Inderdaad. Ja, ja, ehm, want, maar ik denk, ja, je moet altijd ergens beginnen. Maar daarna is, zeker met het uitbrengen van die EP, wat je net zegt, in 2021, is het gaan lopen, geloof ik ook, hè? Ja, klopt. Ja, precies. Ineens, eh, nou ja, misschien wel eh, was On The Road wel een beetje het begin... dat ineens veel mensen belangstelling gingen krijgen hm. op Spotify en zo. En um, ja, toen daarna met, ehm, met die EP en natuurlijk helemaal dit jaar... of eh, afgelopen jaar stond mm. Hm. weer met Run Run is het ineens heel hard ook op de radio, nationale radio gaan lopen. Ja, ehm, Kan je, dat kan je op die spotify lijst kan je dat ook zien, hè? Hoe vaak dat nummer ook opgevraagd wordt bedoel je? Nou ja, gewoon uh, on the road of, eh, of eh, een ander nummer. Dat, dat soort dingen, daar kan je meten. Ja, ja zeker. Ja, en dan, dan, Run Run, dat zei je net. Hè? Dat is ook zo'n nummer wat, wat dus kennelijk vaak wordt gevraagd... door de mensen die Spotify hebben of luisteren of wat dan ook. Ja, klopt. En ja, dat komt denk ik dan omdat ze misschien een keertje op de radio hebben gehoord... en dan denken ze, hé, hey, die ga ik zelf ook eens, zelf ook eens draaien. Ja, ja, ja. Dat helpt heel erg. Ja, want dat is eigenlijk ook een beetje het eh, leuke van Spotify in dat, dat opzicht. Ja toch, dat gewoon eh, bijna alles erop staat. Ja, niet alles is leuk van Spotify. Hè? Want eh, ik bedoel, de muzikanten zeggen altijd van we gooien dat lekker vrijdag uit. Ja, dan zitten wij lekker op die donderdagavond. Maar dan kijken we jou wel altijd, even, altijd heel, heel aardig aan. En meestal ben jij nooit zo moeilijk om te zeggen, nou eh, draai maar, weet je. Dus eh, dat hebben we vorige week dan ook eh, gewoon gedaan. Ehm, vind ik alleen maar leuk juist. <laughs> ja, want nog even over de landelijke aandacht. Hè, want Radio 2 had zich ook alweer gemeld, zag ik even in een scheefhoek hoek van mijn ogen, dat je daar ook geweest bent weer. Ja, ja klopt. Ja, afgelopen maandag toen hadden ze, hadden ze een uitvaller door corona ook. En toen belden ze mij of ik met de band eh, gelijk die avond wil langskomen. En dan, ja, dan zeg je geen nee natuurlijk. Nee, uh, welke, eh, <laughs> welk programma was dat? Dat was bij Giel, dus ah, bij Giel, in, de avond. Ja. ja. nou weet ik dat jij tussen Leiden en Haarlem heen en weer uh, En Giel komt uit Haarlem, dus dat, dat was volgens mij wel een beetje feest de herkenning, denk ik eerlijk gezegd, of niet? Bij Giel? Ja. Ja, en ik ben er ook al, ik denk twee keer, nee, drie keer eerder al. Ja, ja dat bedoel ik dus. ja. ja. Eh, want, eh, want ja, ik, eh, wat ik, want, ja, ik zeg net, Haarlem 105, daar ben je ook geweest. En Giel heeft een verleden bij Haarlem 105, dus, dus ja. Ja, en hij was daar volgens mij zelfs laatst nog een keer te gast ook. Klopt, klopt, klopt. Ja. maar is de, dat, dat, dan, dan komen we dus bij de streek. Maar jouw roots liggen toch in Leiden, of niet? Ja, klopt. Ja, ben ik geboren. Maar goed, het hele muziek gebeuren dat begint dan weer wat meer in Haarlem, omdat ik daar ook mijn band heb leren kennen en zo. Ja, ja, ja. Eh, eh, eh, is, het, is het zo dat je nog steeds in Haarlem veelvuldig te vinden bent? Of, Zeker, ja, ik heb, mijn, ik heb mijn studio in Haarlem, dus daar, ja, daar ben ik paar dagen per week aan het, aan het schrijven en aan het werken. En ehm, ja, heel veel van mijn muzikantenkennissen die, die zitten daar ook. Dus ja, hm. veel muziekbezigheden eh, uh, die vinden daar wel plaats. Ja, ehm, even wat je noemt het al, schrijven. En eh, gaat dat eh, op dit moment weer enigszins makkelijk? Want ja, ehm, we hebben vorig jaar natuurlijk de lockdown en eigenlijk in 2020 ook gekend. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan als muzikant daar helemaal gillend gek van wordt van de ene persconferentie naar de andere, dan weer wel, dan weer niet. Dan word je toch op een gegeven moment toch getuurluus man. Ja, klopt. Maar dat is, heeft dan weer vooral invloed op het uitspelen <coughs> natuurlijk. Ja. En ik moet zeggen dat het schrijven voor mij gewoon altijd eh, doorgaat. Toch wel. Dus dat eh, heeft daar op de inspiratie niet per se heel veel invloed gehad. Maar meer gewoon ja, het is vervelend dat je dan die nieuwe dingen die je maakt niet live kan spelen. Dat is wel heel jammer. Ja, eh, dat, kan wel een beetje eh, frustrerend eh, werken in dat opzicht. Ja, ja, ja, ben je dan toch, als je de geluiden nu hoort vanuit Den Haag, weer blij dat, dat het weer enigszins straks kan? Dat er een hoop maatregelen weer overboord gegooid worden? Ja, natuurlijk. Ik heb daar heel erg veel zin in. Ook omdat we een EP-release e eigenlijk al eh, die hebben we nu al twee keer verplaatst door mhm. het hele eh, zooi en zo. Dus ja. ik hoop heel erg dat die eh, niet nog een keer verplaatst gaat worden. En het lijkt er dus op dat dat inderdaad niet hoeft te gebeuren. Nee. Ehm, even over de nieuwe single, How I Long. Ja. Daar had je toch wel een eh, verhaal eh, bij eh, de mensen die jou een warm hart toedragen. Ik ben er één van, want ik krijg trouw een nieuwsbriefje van je. Het, het, heeft iets te maken van hoe zwaar een periode ook is. Je moet altijd het positieve ervan zien, toch? Kort. Ja, en nou ja, vooral ook hoe je dan daarna weer doorgaat. Ja, precies. En dat... weer oppakt. Ja. ja. dat is eigenlijk een beetje de, de hele boodschap van het liedje. En ehm, ik denk toepasbaar op heel veel verschillende situaties. En in dit geval natuurlijk gewoon de situatie waar we allemaal in zitten. Ja, uh, gedeelde smart is halve smart, eh, zeg ik dan altijd maar, toch? Ja, precies. Ja. Ehm, zullen we hem dan maar eh, laten horen? Ja, natuurlijk. Vet. Ja, daar is hij. Mellen met How Along. that forgot his bloody gun I'm this warrior, afraid of fear I'm this warrior, always afraid I'm this soldier losing weight. You feel better when it's spring You start the morning when the sun gets in I trust forgotten all at once when I get quiet. That's because I can't choose. bekende zus. Of eigenlijk, beter gezegd, de iets minder bekende zus. Want het is een grotere zus. Van Inga van Kalker. Carmine Kals. Eh, en eh, dit is You Feel Better When It's Spring. Nou, dat eh, kan maar niet gauw genoeg beginnen. Carmine Kals heet de dame. En in dat nummer, dat is een onderdeel van een drieluik. Wat uh, na 20 jaar uiteindelijk een beetje uit eh, gaat komen. Dat heeft ze onder andere met eh, crowdfunding voor elkaar gekregen. Mellen hoorde je daarvoor met How Along. En dan kan je dus nu melden. Hij komt 3 maart hier bij ons live spelen. Dus dat gaat zijn beslag krijgen. 3 maart dus bij ons hier in de studio. Dit is de nieuwe van Leo. Go out in the gray. Go it alone and tell no soul you've gone away. I'm not in your picture, I'm not on your mind. I'm nowhere, I'm nowhere, I'm nowhere I'm from. Some distance time I'm a ghost and I don't wanna see you when you're under someone else's spell Go out in the winter, go out in the gray. Go it alone and tell no soul you've gone away. I'm a storm in a deze meneer zat in de demo-drop van NH-pop. Sammy Malari, Forever Forest. Eh, en dat is goed genoeg om hier eh, gedraaid te worden. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van eh, Leo en Spel. En dan gaan we terug naar vorige week. Want toen hadden we een gesprek met de dame achter Cloud Cuckoo. Jori van Gemert. En dit is de laatste single van haar. je dan toch nog eh, een paar Gelderse dingen erin hebben zitten. Hoewel, Kuik, ik weet niet of dat eh, nog net onder Gelderland valt. Eh, topografische kennis is wat dat betreft een beetje gezakt. maar deze Jury van Gemert die zal het wel druk gaan krijgen. Want ik had ook weer ergens vernomen dat ook Ethan Huis... Ehm, een aantal optredens mag gaan doen. En daar speelt ze ook eh, bij als sessiemuzikanten. Dus, eh, en ook als een van de dragende vocalen bij een aantal nummers. Dus het kan zomaar zijn dat, eh, dat er een aantal dingen door elkaar gaan lopen. Uh, Remain Same is wel een opmaat richting een EP. Want daar eh, heeft ze het ook al over gehad. Vorige week bij ons in de uitzending. En dit nummer Remain the Same is één van de nummers die daar mogelijkerwijs ook op gaat komen. Ehm, ik zei net, we hadden een uh, soortement van drop van NH-pop. Maar zelf bij 3 voor 12 Noord-Holland, als ik de pet eh, eventjes kort op mag zetten... doen we aan 3 voor 12 Noord-Holland, of 3 voor 12 lokaal draait.